Gebeurt dat niet, dan moet hij volgens de VN-chef een openbaar proces van buitenlandse zaken al aan op de vrijlating van Morsi. Begin deze maand werd Morsi door het Egyptische leger afgezet. Hij wordt sindsdien vastgehouden op een onbekende locatie. Er is geen aanklacht tegen hem ingediend. Morsi's familie spreekt van een ontvoering. Volgens Ban Ki-moon maakt de Egyptische interimregering zich schuldig aan willekeurige arrestaties en andere vormen van intimidatie. Het deed een klemmend beroep op de Egyptische machthebbers om daarmee te stoppen. In Rio de Janeiro is paus, Franciscus officieel welkom geheten op de dagen van de Rooms-Katholieke Kerk. Op het strand Copacabana werd hij toegejuicht door bijna een miljoen mensen. Jongeren van alle continenten spraken de paus toe. Namens Europa deed de Utrechtse biologiestudente Annemarie Scheerboom dat. Ze hield een korte toespraak in het Nederlands, al had ze de tekst ervan niet zelf geschreven. Daarna werd ze door de paus omhelst. In Nederland zijn vorig jaar twee Russen opgepakt die in Amerika worden verdacht van wat wordt genoemd de grootste datadiefstal ooit. Door in te breken in computersystemen zouden ze 160 miljoen creditcardnummers, wachtwoorden en andere privégegevens hebben gestolen. Justitie in Amerika heeft in de zaak vijf mensen aangeklaagd, vier Russen en een Oekraïner. Twee verdachten werden vorig jaar in Nederland opgepakt toen ze op doorreis waren. Een van hen is al uitgeleverd in Amerika, de ander zit nog in een Nederlandse cel. De drie andere verdachten zijn nog voortvluchtig. Het weer, is bijna overal droog, minima rond 18 graden. Overdag is het broeierig. Maxima van 27 tot 29 graden.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 VN-topman Ban Ki-moon roept de autoriteiten in Egypte op... om de afgezette president Morsi vrij te laten... Gebeurt dat niet, dan moet hij volgens de VN-chef een openbaar proces krijgen. Morsi werd begin deze maand door het leger afgezet en wordt sindsdien vastgehouden op